Michel Koenen met het NOS-journaal. De grensbewaking van de Verenigde Staten kijkt bij het handhaven van het inreisverbod voor mensen uit zeven islamitische landen alleen naar het paspoort dat de reiziger laat zien, dus niet naar een eventueel tweede paspoort. Dat zeggen de Amerikaanse autoriteiten. Een Iraanse Nederlander kan dus nog gewoon naar Amerika reizen. Gisteren maakten Nederland en Duitsland bekend dat ze samen Amerika om opheldering gingen vragen vanwege het inreisverbod van president Trump. Ze maakte zich onder meer zorgen over onderdanen met twee paspoorten. Het UWV kan over twee jaar zijn taken niet meer goed uitvoeren als de politiek nu geen actie onderneemt. Dat is de conclusie van de Algemene Rekenkamer die onderzoek deed naar de uitkeringsinstantie. Vooral het zwalkende beleid van het ministerie van Sociale Zaken richting het UWV zorgt voor problemen. Gezien de omstandigheden gaat er nog verrassend veel goed, behalve het aan het werk helpen van werklozen staat in het onderzoek. In verschillende provincies zijn dode vogels gevonden met de besmettelijke vogelziekte het geel. Het gaat vooral om duiven, zegt het Nationaal Wildziektecentrum. Hoeveel vogels er zijn doodgegaan is nog onduidelijk. Het geel wordt veroorzaakt door een parasiet en die kan leiden tot een geelkleurige absces in de keel, waarna de dieren stikken of verhongeren. Xandra Brood heeft een schikking getroffen met de band Danny Lademachers Wild Romance. De weduwe van Herman Brood wilde dat de band per direct stopte met het gebruik van de naam en met het logo. De twee partijen hebben nu een schikking getroffen. De groep mag de naam blijven gebruiken, maar moet daar wel voor betalen. Xandra Brood bezit alle rechten van het werk van Herman Brood, waaronder het logo. Het weer nog. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Daarna stroomt warmere lucht het land binnen. Morgen alleen s ochtends in het noordoosten wat zon.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 funk of 40,000 years, and grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller.